Hip hip hip. Oh! Hip hip hip. Oh! Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera, we bestaan drie jaar! Dit is deze week de Radio 5 for your hope. En tegenover mij, mijn liefstallige... Victoria! En Ariadne. van harte gefeliciteerd met onze Radio 501. Nou, jij ook, eh, Ariadne. Ja, joh, ik heb er zin in. Nou, ik wou net vragen, heb je er zin in? Ik ben best wel een beetje nerveus, moet ik zeggen. Dat heb ik niet vaak. Nou, ik niet. Oh, dan kan jij me rustig houden. En dan gaan we gewoon eventjes lekker luisteren naar Janis Joplin. En dan komen we straks terug en dan gaan we vertellen wat we allemaal van plan zijn hier. Nou. Vind de plan? Ja, goed idee. heeft die vrouw toch... Hè? We hebben het vandaag, Victoria en ik, vooral over eh, de vrouwelijke muzikanten, singer-songwriters. Ja. Dus er komen eigenlijk vandaag ehm, alleen maar dames voorbij. Ja, eh. helemaal leuk, ja. Eh, ik bedoel, ja, we beginnen natuurlijk met ja, de, de, de ouderen onder ons, zeg maar. Ik bedoel, de, de meeste oudste nummers. Ja. En uh, zo bouwen we het een beetje op eh, naar, de tegenwoordige tijd. Ja, en je merkt gewoon, want ik ben natuurlijk eh, behoorlijk wat gaan rondsnuffelen. Ja. ja. en er waren niet heel veel vrouwen uit die tijd. Dus Janis Joplin is dus wel echt wel ja, uit de 1968. Ja, ja, ja. En weet jij wanneer Alita Franklin bekend werd? Oeh, dat zal ook wel eind 60, begin ja, Daar hebben we ook nog wel wat leuks van namelijk. Nou, dat komen we straks, ben ik daar heel benieuwd naar, Victoria. We gaan gewoon eventjes lekker het volgende nummer. Eerst wilde ik natuurlijk bedanken Dave, Patrick en Alex. Ja, was weer een leuke show. Fantastische uitzending, absoluut. En nu gaan wij twee uur lekker knallen.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 Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. seem to go. That you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go? that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. op een parking lot. <laughs> op radio 501. 501. Ariadne Baak. Ariadne Baak. Victoria Theeuwen. Victoria Theeuwen. Radio Bitch. Radio Bitch. Ja, ja, ja. Wat een leuke jingle. Wat een vette jingle, hè? Ja, ja joh. En eh, ze zijn druk bezig geweest hier voor ons. En eh, wat dachten jullie van het volgende nummer wat we gaan draaien? Is, want het schiet al, ja, het gaat al snel. Wat dacht je van Minnie Ripperton, Deze dame kon gewoon vijf octaven hoog zingen. Wow. En eh, het ging over, dit liedje heeft ze gemaakt voor haar dochter. Wauw. Ze wist ook toen dat ze kanker had. Echt? En ja, het is best een, ja, verdrietig. Heeft ze het wel overleefd? Nee, ze niet, helaas. Loving you is easy cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out. colors that you bring. shining through. And every time that we, ooh, I'm Stay with me while we grow old and we will live each day in springtime. Cause loving you is easy cause you're beautiful. And every day of my life is filled with love and you. time that we Ooh, I'm more in love with you Dit is Radio 5. En wie kent deze dame niet? Blondie eh, met Dennis. Eigenlijk Dennis, hè, want ze had een Nederlandse man eh, leren <laughs> <laughs> kennen. En daar heeft ze dat eh, nummer voor. Ja, ik dacht al, is het nou lesbisch of hoe zit het nou? Oh, dankjewel. Matthijs, die komt mij lekker een colaatje brengen. Heb je voor mij thuis nog een rozeetje? Oh. Zou ik wel heerlijk vinden. Oh. <laughs> hey, maar wat gaan we daar nog doen? Volgens mij gingen we nog opmerkelijk nieuws ook nog doornemen. Hè? We hebben heel veel uh, hebben we nog staan voor deze twee uur. Ja. En eh, we gaan straks, ik denk, wat zeiden we naar deze plaat? Ja, we... we... doen dadelijk eh, leuk even wat uh, opmerkelijk nieuws. Ja, joh. Ja. Hey, nou, we hebben het natuurlijk over Power Girls. En als er één een Power Girl is, is dat natuurlijk wel Grace Jones. En ze heeft zoveel goede nummers gemaakt. We praat gewoon over iedereen. Maakt niet Ja, wel en, ik ben gegaan voor Slave to the Rhythm. Dat zijn we eigenlijk een beetje ook wel hier. Ja, dat zijn we hier wel, ja. ja. ja, En vooral vandaag, dus... Kom maar op met Grace Jones. ja, en de tijd vliegt, hè, eh, when you're having fun. En, Behoorlijk. Eh, drie jaar is wel snel gegaan. Ik heb geloof ik hier een, eh, een, met, met een, een bedje. dus even kijken wat dit doet dan. Ja. Dat ben ik. Dat ben ik. Radio Bitch. De bitches. Ah, zo bitchy zijn we niet. Nou. Maar het gaat natuurlijk over vrouwen. Ja, dan praat je over jezelf oh, maar, oh, Victoria. Eh, eh. <laughs> hey, maar jij had wat uh, leuks te ja, vertellen. Ja, ik had nog wat opmerkelijk nieuws om een beetje in de Chris en Vicky show, vadershow, ja, te blijven. Ja. Eh, ja, opmerkelijk nieuws. Eh, ben je er? Eh, ik neem aan dat je dat kent van ons, toch? Jazeker, ja. ik luister altijd tijdens het eten naar jullie. Nou, ik kwam dus echt opmerkelijk nieuws tegen. En, dat was dus Hitler in een shampoo-reclame. Oh hebben heb dat gehoord? Nee, heb ik niks van gehoord. Nou, een Turks bedrijf heeft Adolf Hitler gebruikt in een reclamespotje om een nieuw shampoo te promoten. En de keuze heeft nogal wat voor wat ja, ophef gezorgd. Een shampoo voor echte mannen. Nou ja, een echte man. Oké, wat, wat is een echte man? De, ja, ja, hun denken Hitler. Ah, ouch. Ja, okay. inderdaad. En ja, wie laat je daarvoor reclame maken? Ja, en eh, ja, het is... Eh, het was een beetje shocking, begrijp eh, ik. Shocking. Als ik zo hoor en naar je kijkt, heb je zoiets van... ja. En wordt het verkocht ook? Heb je daar enig idee? Nou, het is nogal veel ophef voor gezorgd. En ja, ja, dat was het eigenlijk. Dat was het. Het, was, het is al opmerkelijk genoeg, Hitler in de shampoo-reclame. Ik bedoel, wat is dat nou uh, voor voorbeeld om, om te nemen voor een uh, reclamespotje. nee, oké, die spoelen gewoon door het eh, douchepotje heen, gewoon direct. Graag. En ik zie hier, mag ik deze voorlezen? Vrouw ontwricht wervels bij niesbui. Ja. Auw. Ouch. Ze heeft gewoon twee nekwervels, eh, heeft ze dus gebroken, terwijl ze aan een niesbui had. En het was een 28-jarige Monique Jeffrey. Ze zat rechtop in bed en nieste kon nagenoeg niet meer bewegen. Ik wist gelijk dat het niet goed zat, zei ze, en ik voelde het bewegen en ervaren ondraaglijke pijn. Gelukkig had ze haar mobiele telefoon in de hand en slaagde erin haar man te bellen. Jeffrey werd naar het ziekenhuis in Melbourne vervoerd, waar artsen in eerste instantie dachten dat ze simpelweg een stijve nek had, veroorzaakt door eh, spierkramp. Een paar uur later moest ze echter de diagnose danig bijstellen toen de arm van de vrouw gevoelloos werd. De ongelukkige vrouw mocht niet meer bewegen en ze werd onmiddellijk overgebracht naar de spinale chirurgie. <laughs> chirurgie. Die, bedoel ik eh, dus, hè? Ben je daarmee bekend dan? Ken je dat, een spinale chirurgie? Ja, ik ken het wel, maar het, blijft een raar woord. We gaan gewoon lekker door. Eh, wow, deze is mooi. Cloud Basting van onze prachtige Kate, Ariadne Baak. Ariadne Baak. Victoria Theeuwen. Victoria Theeuwen. Radio Bitch. Radio Bitch. girls with the curls in their hair While the shot just sit way over there And the songs they get louder, each one better than before And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your hip is the sides Where you gonna go, where you gonna go Or where you gonna sleep tonight and you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your hip is the sides Where you gonna go, where you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 And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life.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 En het rijmt ook nog. Precies. Wat we nog vergeten te vertellen zijn, is eh, dat we ook nog wat verjaardagen doorgenemen. Heel mooi. Sharon Core. Ik weet niet, eh, ken je die? Ik denk dat ik het wel moet ja. Als ik het hoor, dat ik het weet. Ja. Maar... Nou, dat is dus een van de zussen in de familieband De Coors. En ja, bekend onder andere van dat liedje Radio. Ja. Oh, en ja. Uh, die is dus 24 maart jarig geweest. En um, nou, uh, is geen zangeres, maar Sarah Jessica Parker. Dat is een actrice, ook wel bekend in Sex in the City. Zij is dus zondag 25 maart jarig geweest. En wie ook 25 maart jarig is geweest, is Arita Franklin. Aha. Respect. Ook, zo'n fantastische power girl. Girl nummer. Ja, <laughs> daar gaan we lekker naar luisteren. Arita Franklin met Respect. wat een mensen, hè? Ja, geweldig. Geweldige nummers maken. Over rockbitches gesproken. gesproken ja. Wow, Lady Gaga hoort daar zeker eh, onder. Weet je dat ze de afgelopen week ook jarig is geweest? 28 maart. Oh, happy birthday 26 eh, Lady Gaga. 26. 26. Ja. Jeetje, dat is ook nog eh, hartstikke jong, zeg. Ja. Ik dacht ze veel ouder was. <laughs> Ja. Oh, ja, dat, is, dat, kan een hoop met je doen, drank. en, waarschijnlijk wel. <laughs> En dan de, de make-up en, en, en, een heleboel andere dingen. Ja. En eh, ik wil even wat bijzonders vertellen. Ja, we gaan over in het Engels, hè? We gaan eh, proberen of we het in het Engels eh, kunnen gaan doen. Ja, mijn Engels is niet helemaal top, dus we gaan ons best doen. Ja, I have, we a are I have a Facebook friend and she's from Israel. Oké, okay, that's nice. Yeah, and she is just like me, a big fan from Alela Diana. Oh. so at first I'm going to play her song van Gilta. Okay. And then the Gilta Joe. and uh, a beautiful woman with a beautiful for Israel. Israel, yes. okay. And uh, we're gonna shut up and going to listen to okay. Gitla, the whistle. Waited for so long, waited for so long to see your beautiful eyes. When you come, it would be so nice. So nice to feel your heart beating like my own. You got your ways to make me better. Better than I. sound. These words will lead you back to me. The autumn winds are blowing, leaves begin to fall. My man is all I'm waiting for. what a beautiful song. Very beautiful, yeah. I was sitting relaxed in my chair here. And when I said good her on the guitar, I think it's her fiance, tall. <laughs> yeah, and if you ever come to Europe, call me or Facebook me, uh, and uh, we will be there. I, I, I, take care of you. You can sleep over, and we uh, Eh, ja, eh, arrange some gigs for you. Yes. So, okay. Yes. Thank you, Gilta. And um, ehm, we're gonna play een nieuwe song. We gaan gewoon verder. Ja, we gaan gewoon door in Nederland. Want anders eh, gaat het wel. ja. <laughs> en ik denk dat Gitla dit ook helemaal te gek vindt. En dit is Alila Diana. Oh, my mama. En dan kan je zien waar zij door geïnspireerd is. Prachtige geluiden. Alela Diana. my mama, she gave me these feathered breaths. Oh, my mama, she told me, use your voice, my little bird. She said, sing, sing, sing, sing, sing, sing, melody. And she sang, sang, sang, sang, sang, sang melodies. How oh, my mama, she did give me fancy feet I'll be dancing on. And I'll tap, tap, tap my toes into those creaking floorboards. mama. She took my little hand and held on tight. All the mamas give the waters of their wells. All the mamas give the babies this very dirt we're walking on. Oh, my mama, she gave me these feathered breaths. And your mama, she gave you those feathered breaths too. And when the sky drops all those feathers, and when the birds sing in the morning, I'll be a mama. I'll have a daughter. I'll be a mama. I'll have a daughter. And I'll give her melodies. I'll give her melodies. I'll give her melodies. I'll give her melodies. I'll give her melodies. I'll give her melodies. I'll give her melodies. I'll give her and she'll be my little bird. En wat een heerlijke platen zijn er voorbij gekomen. En eh, ja, het onderwerp waar we het al zeiden was natuurlijk rock Ja. Girl power, net maar hoe je het eh, wil noemen. Eh, en gaat goed, Victoria. Ja, nou, het gaat heel goed. <laughs> ik zie jouw lijst hier staan met de muziek die jij ook hebt uitgezocht. Dat wordt smullen mensen in het smullen tweede uur. vooral. Ja, wat, hierna draaien we nog één plaat. Ja, ook zo ontzettend, ja, het heet Girlfriend van Alicia Kies. Wat eh, ook een topper uh, onder de zangeressen. <laughs> Ja, ja. maar zo ook, ook zeker eh, inderdaad een uh, topzangeres, maar ook een topnummer. Absoluut, het is fantastisch. ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. Daar gaan we helemaal niks aan afdoen. En dan eh, gaan we hier een switch doen. Maar daar merken jullie helemaal niks van, luisteraars. Nee, maar we gaan. Uh, <laughs> Victoria gaat gewoon helemaal los straks. En dan mag ik gewoon aan de andere kant staan. En dan mag zij mij het hemd van mijn lijf vragen. Ja? En dan, dan heb jij dan, ja, je hebt de knoppen dan onder je vingers. Eh, dat gaat anders voelen, Victoria. Ga ik je vertellen, Maar dat komt helemaal, helemaal goed. Vanzelf. Ja, joh. En ja, tot straks in het andere uur. in het tweede mensen, uur. In het tweede uur. En dan ja, wat? gaan we weer verder in Dan gaan we gewoon een vrouw uurtje, weer verder. Hè? Dus dan bitches. Tot straks. Deze kids. JD, leven, dan zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera, we bestaan drie jaar! Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. voice. Yeah, I wanna scream and shout. Ah. No inhibitions, make no conditions, get a little out of line. I ain't gonna act politically correct, I only wanna have a good time. town. We don't need romance, we only want. Nou, dit was Shania 2 met I Feel Like a Woman. Ja, welkom terug in de tweede, uur, mensen. Uur. Hey, ja. Eh, dadelijk eh, trouwens uh, naar ons komt Lucien Greefkes met de volle laag. Dat wordt weer hilarisch. Lachen. Ik, ja, joh, ik zou echt zeggen, blijf luisteren. Ja, en hij gaat zelfs live zingen, hè? Echt? Ja, dat ja, ik heb wel gehoord dat hij dat ook echt goed kan. Dus, eh, fantastisch. Ik ben fan eh, van eh, ons Lucien. Ja. hey, maar degene die dadelijk weer komt, dat is dus Diana Ross. eigenlijk de Supremes, maar oh, Diana Ross, ja. die is dus ook 26 maart jarig geweest. En die is dus 68 geworden. <laughs> Oké, ja, de leeftijd. Ja. Ik heb haar nog live zien optreden. Ja, sorry dat ik lachte, maar iemand viel hier bijna. Ik dus, zag haar Milan. Sorry. Maar ja, weet je, de mensen thuis zien het niet. <laughs> Nee. Dat moet je gewoon negeren, hij is het gewend. En af en toe laten we gewoon struikelen. Dat nou. vindt hij lekker. Hier is de Supremes. Heerlijk. Kom maar op. tres, 2, uno. Listen up, y'all, cause this is it. The beat that I'm banging is delicious. Vicious definition, make them boys go loco. They want my treasure, so they get their pleasures from my boat. So you can see me, you can't squeeze me. I ain't easy, I ain't sleazy. I got reasons why I tease them. Boys just come and go like seasons, for So delicious. But I ain't promiscuous, and if you were suspicious, all that shit is fictitious. I blow kisses. That puts them boys on rock, rock, and they be lining down the block just to watch what I got. So delicious. Def, def, Fergalicious definition make them boys go crazy. They always claim they know me, coming to me, call me Stacy. I'm the F to the E, R G the I the E, and can no other lady put it down like me. I'm fergalicious, so delicious. My body stay vicious. I be up in the gym, just working on my fitness. He's my witness. I put your boy on rock, rock, and he be lining down the block just to walk watch what I got. So delicious. It's hot, hot. It's so delicious. I put them boys on ride, ride. It's so delicious. They want a taste of what I got. I'm delicious. Hold, hold, hold, hold, hold up. Check it out. Baby, baby, baby. Hit it, Fergie. All the time I turn around, brothers gather round, always looking at me up and down, looking at my. I just wanna say it now, I ain't trying to round up drama, little mama, I don't wanna take it. Man. And I know I'm coming off just a little bit conceited, and I keep on repeating how the boys wanna eat it, but I'm trying to tell that I can't be treated like clientele, cause they say she delicious. So delicious. But I ain't promiscuous, and if you were suspicious, all that shit is fictitious. I blow kisses. That puts them boys on rock, rock, and they be lining down the block just to watch what I got. got, got. My body stay vicious. I be up in the gym, just working on my fitness. He's my witness. I put your boy on rock, rock, and he be lining down the block just to watch what I got. So delicious. So delicious. So delicious. Today's the day. so delicious. it's so delicious. so delicious. to the L I C I O U S to the D, to the E to the L I C I O U S to the D to the E to the to the to the to the to the to the Radio Bitch. Radio Bitch. But your words in my head got me mixed up, so I turned out. net dus hoorden was uh, Fergie. Ja, wat een mooie plaats, hè, Ja, ja hè? Ja. Eh, ja. Ja, ja, Fergie. Ja, Nou ja, eh, om even op de, op de verjaardagen te blijven. Fergie is dus ook jarig geweest. En ze is dus... 37 geworden, alweer. Okay. En Nora Jones, die hoorden we dus net. En die is dus vrijdag 30 maart jarig geweest. En die is 32 geworden. Hey, en ben je een beetje bekend met Barbara Streisand? Jazeker. Ja? ja, van huis uit. Ik ben een kind van, eh, van vijf. En mijn oudste zuster is inmiddels eh, vijftig. sorry Yvonne. En ja, die was helemaal weg van Barbara Drijfzand. Ik heb een eh, band gevonden, of een groepje gevonden... die een heel leuk nummer over haar geschreven hebben. Luister oh. maar, luister ah, maar. Ik ben benieuwd. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. pearl. Your love so complete, Liberian girl.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 And he says, So honestly regain laatste twee nummers eh, waren niet echt uh, vrouwennummers. Maar eh, het gaat natuurlijk wel over de vrouwen en daar gaat het om. Het ging over... Liberian? Liberian Girl. Liberian Girl. Ja, en net ook uh, Duck hè, met... Heerlijke muziek. En ondertussen hebben we lekker gegeten. Maar we hebben een gast. Stel ja, maar voor. Nou, ik ga gewoon heel gruwelijk reclame maken voor mijn show volgende week zondag in de carousel. Top. En Eurydice, ja, die ken ik eigenlijk al zo lang, Eurydice. Ik was denk ik tien of elf. Klopt dat? Ja, zou kunnen, ja. denk ik wel. Het is in ieder geval een behoorlijke tijd dat, dat mag je zeggen. maar ik zag op Facebook, ja, booming met muziek, uh, <laughs> Eurydice. Ja, ik ben dol op muziek, hè, zoals je weet. Daarom, dus ik dacht van, eh, ik tackle jou, want ik zag zoveel lekkere muziek voorbij komen. En dat past helemaal bij mij in de carousel. Geweldig, ja. Dus we zijn nu... Eh, ik ben er ook heel blij mee dat je mij eh, hebt uitgenodigd vandaag sowieso. Geweldig. En ik wil eh, jullie nogmaals feliciteren met deze geweldige dag. Nou, nou bedankt. Drie jaar al. Ja. Van harte gefeliciteerd ja, daarmee. Bedankt. Dankjewel. Ja, ja. tijd vliegt. <laughs> Vooral als, je, het, als je het leuk hebt. Hè, dan, eh, Inderdaad, als je het leuk hebt gaat het hard. Ja. Hé, hey, maar te gek. Jij bent volgende week zondag bij mij hier. Ik ben te gast bij jou. Ja, ik heb je opdracht gegeven voor tien platen mee te nemen. Dat wordt nogal wat. Leuk, komt goed. Wij gaan zeker luisteren. zo uit mijn mouw en dan ineens... Komt een goed. opdracht. Ja, dat komt goed. keihard aan het <laughs> werken, Uredies. gewoon. En dan nou ja, voor de luisteraars thuis, dat is volgende week zondag de carousel van 4 tot 6. Eh, dus elke zondag iemand anders, hè? Eh, ja, klopt. Ja. En dan eet je ook wel lekker een hapje mee, uh, Lekker. Nou, dat is geregeld geweldig. dan. Nou, dankjewel, uh, lieve nou, schat. Zie ik je volgende week. week. Oké. Okay. Doei. Hartstikke <laughs> nou, plaats. Mm. nummer voor Leila. En Leila is jouw dochter natuurlijk. Ja, mijn dochtertje. En welk nummer ga je dan voor de draaien? Ja, Leila. Want oh, en Leila die zit te luisteren aan, uh, ja, eh, aan de andere zit, aan de buis gekluisterd. Oh nee, aan de radio gekluisterd. Aan de radio gekluisterd, ja. hey, en welk nummer had je in gedachten dan? Ah ja, Leila. <laughs> maar van wie is Leila? kom eens, zal ik eventjes kijken. Ga kijk, kijk, kijk. Je had hem. Oh, ik zie het al, eh, lieve schat. Ik denk dat je even een andere plaat of nog even keer. Pak je hem daar. Ja, we moeten even zoeken naar de plaat. En schuif hem daarin. En dan moeten we je play eh, gaan. En dan moet je natuurlijk wel je schuiven open hebben staan, uh, lieve schat. Ja, beginnersfout, maakt niet uit. Uh, we blijven gewoon lekker doorgaan. Deze is voor jouw prachtige dochter die hier vanmiddag al rondhobbelde met jouw kleine mannetje. Dus Lela, het duurde even, maar mama heeft hem gevonden. side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish plan. Hey, love, you got me on my knees, dear. Begging, darling, please, dear. Darling, won't you ease my world? consolation. Your old man let you down. Like it, I fell in love. Techno 8. smart. with all We, zijn er bijna doorheen, eh, nou, Victoria. heb jij net zo genoten als dat ik genoten heb? Ik vond het fantastisch. ik heb het ook erg naar mijn zin gehad. Het waren heerlijke platen, maar de net was natuurlijk er was geen dame. Nee. Hij heeft wel de eh, lengte van een dame. Dat dan weer wel. Maar ik had zoiets van, let's go crazy. En dat was ook een verzoekje. En ik had zoiets van, nou, vind ik wel leuk. Heel typisch. Ja. Dit weekend is helemaal leuk, gekkigheid. En, zo eh, is het. daar houden van. Daar hoorde deze absoluut bij, Victoria. Ja. Hey, je hebt nog een plaat klaarstaan. Ja, daar gaan we mee eindigen. Want uh, dadelijk naar ons, hè, volgend uur, komt Lucien Greepkes met de volle laag. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want het is hilarisch. Heb heeft echt weer wat leuks eh, te, te, laten horen aan ons. Dus. Nou, we gaan nog even vertellen. Morgenochtend, eh, dus nou straks hebben we eerst Lucien Greepkes met de volle laag. Daarna komt Arwin en Johnny, als ik het goed heb. Klopt, ja, de en, Johnny en Tobit. En ja. ja, en dan uh, eh, vannacht gaan we door met Rob de Greeuw, Mark Schander en Dion Zwart. Ja, die gaan dat de nacht tussen in. 12 uur en 2 uur s'nachts. Ja. Tussen 2 en 4 uh, eh, hoor je weer Rob de Greeuw, Mark Schander en Dion Zwart. Weer hetzelfde Ja, ik ga voor hun eieren bakken hè, vannacht. Echt, ik blijf hier. Ja. Nou, goed bezig. Daarna hebben we weer Thomas en Koen tussen 4 en 6. En tussen 6 en 8 weer Thomas en Koen. En tussen 18 en 10 Rogier. En tussen 10 en 12 Ariadne en vader Jacob. Ja, vader Jacob en ik we gaan uh, terug in de tijd de Back in Time. Dus ik zeg doei en tot morgen. En blijf vooral luisteren. Zeker luisteren. Dankjewel Victoria. Ik vond het helemaal te gek met nou je. Nou ja, jij ook dankjewel. En uh, nou, tot de volgende keer Tot de volgende keer. Hé, hey, maar vertel nou even wanneer jij mag. Wanneer ben jij dan oh, nou weer? Nou, ik ben weer te luisteren op zondagochtend tussen 6 en 8 met Dion Zwart. Kijk. En eh, we gaan uh, lekker rustig aan beginnen en daarna gaan we lekker knallen. Even lekker wakker wordt muziek. wakker wordt muziek. Oké dan heel, uh, van het ene uiterste naar het andere uiterste. Oké, we hebben nog één plaat, eh, Victoria. Dus nu, laat me maar horen welke gaan we knallen. Armen van Buren en Sharon. Ah, In and Out of Love. Oké, doei doei. Bedankt voor het luisteren.